Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump dreigt Turkije met zware sancties... als het land niet onmiddellijk een Amerikaanse dominee vrijlaat. Het gaat om Andrew Brunson, die al meer dan 20 jaar in Izmir woont. Turkije verdenkt hem van banden met Fethullah Gulen en betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden. Brunson zat anderhalf jaar in de cel en heeft sinds gisteren huisarrest. Trump noemt de dominee in een tweet een groot christen en een prachtig mens. Turkije heeft geprobeerd Brunson te ruilen tegen Gulen die in de VS zit, maar de Amerikaanse regering weigert dat. Een voormalige orthodontist is veroordeeld voor ontucht en een poging tot aanranding. Hij vergreep zich aan vier meisjes en vrouwen van 13 tot 21 jaar. Hij pakte ze vast en probeerde hen te strelen en te zoenen. Het gebeurde in zijn praktijk in Deventer en het Gelderse Halle. De man kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur. Het Openbaar Ministerie had tien maanden cel geëist. De man is inmiddels door het tuchtcollege geschrapt uit het register en mag zich geen orthodontist meer noemen. In de tweede voorronde van de Europa League heeft Vitesse in Roemenië met 2-2 gelijk gespeeld tegen Vito Roel. De Arnhemmers kwamen op een 2-0 achterstand, maar Matafs en Linsen brachten de score in evenwicht. De laatste 10 minuten speelde Vitesse met een man meer door een rode kaart voor Vito Roel. AZ is slecht begonnen met Europees voetbal. De Alkmaarders verloren in Kazachstan met 2-0 van Kairat Almaty. Volgende week zijn de returns. Arnaud Demar heeft de 18e etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Demare won in Po voor zijn landgenoot Laporte en de Noor Christophe. In de top van het algemeen klassement verandert niets. Tom Dumoulin blijft tweede achter gele truidrager Geraint Thomas. Het weer. Vanuit het zuidoosten trekken onweersbuien over het land, mogelijk met hagel en windstoten. Vannacht blijft het met 22 graden uitzonderlijk warm.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 <laughs> Eh, het is ook eh, zomer hier in eh, Zandvoort. ik ga eens eventjes nog een beetje muziek voor mezelf draaien. Maar goed, kan ook wel, denk ik. En deze, daar krijg je het nog wel erg wat warmer van. van de temperaturen die al zo hoog zijn. Nummertje uit 1993. The Beloved in Sweet Harmony. Ja, dat zijn nog eens eh, van die eh, oude gouden tijden. Eh, in 1993 dat nummer uitgebracht. een clip met allemaal dames in Natura. En hij zat daar nog bij en hij ging gewoon zijn liedje zingen. Nou, tot... wacht even, ho, ho, ho. Want zo snel gaat het natuurlijk nog eventjes. Want we hebben nog één nummer en die heb je al even stiekem kunnen horen. Want we gaan zo direct natuurlijk beginnen met Alternative FM. Maar ik heb altijd nog eventjes kijken of ik dan nog eh, tijd over heb eh, voor mezelf. En dat gaan we nu ook doen. Want dit is... Eh, jaren geleden had zij een hit met Roofers. Ain't Nobody. En dit is Chaka Khan. Helemaal terug van weg geweest. Dit is het laatste wat ze gemaakt hebben. En daar word je toch ook wel helemaal blij van in, in deze zomer. Tot aan het nieuws.